Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Je kapot vervelen, slecht slapen en niet naar school. Er gaat een hoop mis met kinderen in de noodopvang. Dat zeggen kinderrechtenorganisaties. Er zitten op dit moment meer dan 5500 kinderen in een sporthal... leegstaand kantoorgebouw of andere tijdelijke opvang voor asielzoekers. En dat is niet best. Er is daar vaak geen privacy. De kinderen krijgen geen inentingen. En het duurt veel te lang voordat ze naar school kunnen. Dit heeft gewoon met menswaardigheid te maken. En wij, wij houden ons doof. Wij keren ons gezicht de andere kant op. Mijn kinderen zitten letterlijk opgehokt het aantal kinderen in de noodopvang is in één jaar tijd met 65% toegenomen. Er is al jaren kritiek op hoe asielkinderen worden opgevangen in Nederland. De VN vindt dat het anders moet en ook een rechter heeft gezegd dat kinderen en gezinnen niet in de noodopvang thuis horen. Het gaat opnieuw niet lekker met een poging om slachtoffers van het toeslagenschandaal uit de problemen te helpen. De stichting van prinses Laurentien, die was opgericht om gedupeerden sneller aan een schadevergoeding te helpen, ligt op zijn gat en neemt geen nieuwe aanmeldingen meer aan. Duizenden mensen wachten nog steeds op hulp nadat ze door de Belastingdienst in de ellende terechtkwamen. Volgens de krant NRC heeft de stichting te weinig vrijwilligers. De stichting zelf zegt dat de achterstand schuld is van het ministerie. En al 40 jaar lang zijn er in Rotterdam huisartsen die in de nachtopvang of op straat dakloze patiënten helpen. Maar er is nu ook een hele praktijk die zich alleen maar op dak- en thuislozen richt. Deze huisarts ziet ziektes langskomen die ze in haar vorige praktijk in een rijke buurt nooit tegenkwam. Bijvoorbeeld scheurbuik. Ja, dat is iets wat we kennen uit de VOC-tijd. Als jij echt alleen maar ehm, op eh, alcohol leeft, eh, en echt totaal niet eten twee maanden, dan kan je al scheurbuik krijgen. Ze heeft veel bewondering voor haar patiënten. Dak- en thuislozen mensen hebben vaak een overlevingskracht... die zich vaak uit in hele goede humor. Eh, dus ik lach elke dag heel veel met mijn patiënten. Mensen liggen echt in de goot, hè? letterlijk in de goot. Toch gaan ze nog al die stapjes lopen om er weer uit te klimmen. En daar wordt ze zelf ook een sterker mens van, zegt ze. Het weer nog een prima dagje. Vanmiddag zijn er landinwaarts wat stapelwolken, maar het blijft waarschijnlijk wel droog. Tot die tijd is er overal veel zon bij een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANBB. De spits begint langzaam maar zeker op zijn retour te gaan. Maar nog niet te vroeg juichen, het is nog steeds behoorlijk druk in de regio. Op de A4 nog een file Den Haag-Amsterdam. Tussen Schiphol en knooppunt Nieuwe Meer 10 minuten langzaam rijden.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 Darling, won't you ease my worry now? Tried to give you consolation. Your old man let me down. Like it, I fell in love. I finally go insane. Please don't say we'll never find a grave. Tell me all my love today, hey love.